Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. Aan de Côte d'Azur zijn bij overstromingen en hevig noodweer zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Bij Cannes verdronken vijf mensen die hun auto probeerden te redden en ook op een parkeerplaats werd een dode gevonden. Elders kwamen drie bewoners van een verzorgingstehuis om en werden in een ondergelopen tunnel drie lichamen uit een auto gehaald. Door de vele water overstroomden ook de treinrails in Zuid-Frankrijk, waarna honderden passagiers de nacht aan boord moesten doorbrengen. Het treinpersoneel heeft maaltijden en dekens uitgedeeld. Het dodental na de aardverschuiving in Guatemala is opgelopen tot 79. Volgens de autoriteiten worden er nog minstens 350 mensen vermist. In het dorpje in de buurt van Guatemala-stad werd een hele wijk bedolven onder het puin. Hevige regenval zorgde ervoor dat een lawine van aarde, stenen en bomen langs de heuvel naar beneden gleed. President Obama heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van het bombardement op de kliniek van Artsen zonder Grenzen in Kunduz. Hij noemt de aanval een tragisch incident, maar doet nog geen uitspraken over wie de verantwoordelijk is voor de luchtaanval. Obama wil eerst het onderzoek afwachten dat het ministerie van Defensie gaat uitvoeren. Het bombardement kostte zeker 19 mensen het leven. Veel slachtoffers waren medewerkers van Artsen zonder Grenzen. De Amerikaanse kustwacht heeft een reddingsboei gevonden van het vrachtschip El Faro. Dat schip wordt vermist sinds het in de problemen kwam door orkaan Joaquin. Een helikopter heeft de boei ruim 200 kilometer ten noordoosten van de Bahama's uit het water gehaald. Doordat het nu donker is, is het zoeken gestaakt. Pas in de ochtend kan er verder worden gezocht. Of de fonds van de boei betekent dat de 33 opvarenden het schip hebben moeten verlaten, is nog onduidelijk. Het weer, plaatselijk komt zeer dichte mist voor. In de loop van de ochtend trekken de meeste wolken weg. Als laatste ook in het zuidoosten.